Door Almegens met het NOS-journaal. Nederland moet zich volgens minister De Jonge schrap zetten voor nieuwe maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken. En waarschuwde daarvoor bij de presentatie van de app Coronamelder. Met vandaag ruim 6500 nieuw gemelde besmettingen gaat de trend duidelijk niet de goede kant op, zei de minister. Als die trend morgen niet keert zijn aanvullende maatregelen volgens hem onvermijdelijk. Dinsdag zal daar meer over worden bekendgemaakt, verwacht hij. Voor voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care staat al vast dat meer maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen naar beneden te brengen. Volgens Gommers is het te laat voor een intelligente lockdown zoals in het voorjaar. Hij pleit nu voor een snelle volledige lockdown. Gommers zegt dat hij geen angst wil zaaien, maar hij wil voorkomen dat de reguliere zorg in het gedrang komt door de zorg voor coronapatiënten. In Schiedam is vanmiddag een jongen van 18 zwaar gewond geraakt bij een schietincident. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Later heeft de man van 21 uit Vlaardingen zich op het politiebureau gemeld. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten en is direct aangehouden. Wat de aanleiding was voor het schietincident is niet bekend. GroenLinks wil de uitstoot van CO2 en broeikasgassen sneller terugdringen dan waar in het klimaatakkoord vanuit wordt gegaan. De samenleving moet in 2045 al klimaatneutraal zijn, staat in het vanmiddag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Om dat te bereiken wil GroenLinks een klimaatfonds in het leven roepen van 60 miljard euro. Het geld is bestemd voor de bouw van duurzame huizen en voor het openbaar vervoer. Ook wil de partij 17 miljoen bomen planten, voor elke Nederlander één.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage bags. Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and tango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.